Jobboot met het NOS Journaal. Eurosport krijgt de Europese televisierechten voor de komende vier Olympische Spelen. Met de deal is 1,3 miljard euro gemoeid. Het is voor het eerst dat het Internationaal Olympisch Comité de exclusieve uitzendrechten toekent aan één partij. Tot nu toe werden afspraken gemaakt met omroepen per land. Het is onduidelijk welke gevolgen dit besluit heeft voor de NOS, die nu rechtstreeks verslag doet van de Spelen. In Egypte is de openbaar aanklager om het leven gekomen bij een aanslag, melden staatsmedia. Vanochtend reed een auto met explosieven in op het konvooi van aanklager Barakat. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door een vrij onbekende groep. Rechters en andere functionarissen zijn steeds vaker het doelwit van islamisten... die tegen het bewind zijn van president Sisi. Ze zijn woedend over de zware celstraffen die worden opgelegd aan leden van de moslimbroederschap. Dino Soerel, een van de hoofdgedachten in het liquidatieproces Passage, krijgt voorarrest. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam besloten. Soerel werd eerder wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken van betrokkenheid bij een aantal liquidaties, maar het OM ging in beroep. Volgens het Openbaar Ministerie is er nu nieuw bewijs tegen hem. Soerel zit op dit moment een gevangenisstraf van zeven jaar uit voor een andere zaak, maar hij komt eind deze maand in aanmerking voor proefverlof. Om te voorkomen dat hij verdwijnt, zal hij in voorarrest worden gehouden. De Nederlandse overheid zou dure medicijnen centraal kunnen gaan inkopen, om zo de prijzen naar beneden te krijgen. In een rapport van de Nederlandse Zorgautoriteit staat dat dit bij voorkeur met andere Europese overheden zou moeten gebeuren. Nu is het vaak zo dat dure geneesmiddelen worden toegelaten voor een beperkt aantal patiënten met een specifieke aandoening. Daardoor zijn de prijzen hoog. De NZA wil dat er voor dure geneesmiddelen een wettelijke maximumprijs komt. Het weer geregeld zon. Vannacht koelt het af naar 9 tot 13 graden. Morgen en woensdag volop zon en aanzienlijk warmer dan vandaag. Woensdag kan het 33 graden worden. De dagen daarna blijft het warm en is een onweersbui mogelijk. De ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. De zonbakker van de ANWB. Er staan files op de A15 van Nijmegen naar Gorkum bij Tiel-West, 3 kilometer na een ongeluk. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij knooppunt Terbrechtseplein, 4 kilometer. Doorzaak is een ongeluk op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland bij Rotterdam Centrum. staat nog 6 kilometer file, maar inmiddels zijn daar de rijstroken weer vrij.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 Voor zon, zee en heel van veel zomerhits. Dit is ZFM Zandvoort. I just need contemplation To. automatic. It's just that I Menina, fica à vontade, entre e faça a festa. Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa gata.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 Europa was bereid een compromis te sluiten, maar aan Griekse zijde ontbrak de wil om eruit te komen, zei ze op een persconferentie in